De koning hield zijn kersttoespraak in een huiselijke sfeer. Hij zat op een stoel bij een brandende open haard. De inhoud van de kersttoespraak was voortijdig bekend geworden. Nu.nl plaatste aan het begin van de middag een link naar een ondertitelbestand van de Nederlandse publieke omroep. Rusland heeft de aanklacht tegen de Nederlandse Greenpeace-activisten Mannes Ubels en Faiza Oulazen laten vallen. Gisteren kreeg de eerste actievoerder van het schip de Arctic Sunrise amnestie. Vandaag hebben volgens Greenpeace al 14 van in totaal 30 activisten amnestie gekregen. Greenpeace gaat ervan uit dat de activisten voor de jaarwisseling thuis zijn. In Bagdad zijn zeker 26 doden gevallen bij een aanslag op een kerk. Een autobom ging af bij de kerk waar een kerstdienst aan de gang was. De aanslag was in een wijk in het zuiden van Bagdad met een kleine christelijke minderheid. Bij een aanslag op een markt in Bagdad kwamen zeker 11 mensen om het leven. In Turkije zijn in totaal drie Turkse ministers opgestapt... omdat hun zoons betrokken zijn geraakt bij een corruptieschandaal. Vanochtend al maakten de ministers van Binnenlandse Zaken en Economische Zaken hun ontslag bekend. De minister van Milieu stapte een paar uur later op. Hun zoons werden vorige week met 21 anderen opgepakt vanwege corruptie. Ze zouden hebben gesjoemeld met de aanbesteding van overheidsopdrachten. Premier Erdogan is woedend over dit corruptieonderzoek. Volgens hem zit er een beweging achter die zijn regering wil ondermijnen. Erdogan heeft de agenten die bij het onderzoek betrokken waren laten ontslaan of overplaatsen. Het weer van tijd tot tijd zon. In een flink deel van het land. In het oosten veel wolkenvelden. Verder in het westen een enkele bui.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 There is boy child, Jesus Christ was born on Christmas Day. And man will live forevermore because of Christmas Day. delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Man, it doesn't show signs of stopping.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 And the fire is slowly dying. And my dear, we're still goodbying. But as long as you love me so, let it snow, let it snow and snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm.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 The memories in frames. Oh, they remind me of the battle I face. Without your love, without you, I'd drown. Somebody say. Ik hoor nergens bij, ik ben uitgestoten. Ik kan nergens naar binnen, dit feest is besloten. Geen krant om te lezen, er is niets op tv de Heer wordt geprezen.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 In zijn blauwe training, zijn purperen plastron. Op dat moment zei Jozef, kijk dat is hier mijn kleine. We zien maar zijn neus, het is helemaal de mijne. De heilige geest moest lachen, hou garbe sukkelaar. Die kleine die is van mij, want ik was de ooievaar. Jozef gaf de geest een goeie mot op zijn gezicht. Toen zaten ze meteen zonder klank en zonder licht. Jezus is geboren, halleluja, hallo. Jezus is geboren in een bakje vol met stro. Ze bleven daar maar zwaaien met hun vuisten in het rond. De os en de nezel lagen knock op de grond. Toen kwam God de vader en hij sprak, dit is mijn nu stonden ze te gapen, nu zaten ze daar schoon. Jozef kon niet volgen en die is beginnen zuipen. En Maria van Afronte, die wist ook niet meer waar kruipen. Dan werd me daar een kermis, dan werd me daar een klucht. Toen viel er nog een nest met engelen uit de lucht. Ah, Jezus is geboren, halleluja, hallo. Jezus is geboren in een bakje vol met stroom. Jezus nam zijn fles met pap en en heeft nog grap een verse piesdoek aangetrokken. Hij zei vrede op aarde aan iedereen die dat wil. Toen werd weer alles kalm en alles werd weer stil. Hij had er daar genoeg van en hij ging er maar vandoor en trok zijn aureooltje scheef over zijn oor. Hij is gelijk nog groot en is een sportwagen gekropen. Al wie dan mij volgen wil, zal vreed hard moeten lopen. Jezus is geboren, halleluja, hallo. Jezus is geboren in een bakje vol met Jezus is geboren, halleluja, hallo. Jezus is geboren in een bakje vol met kerst- en winterhits hoor je bij 150 radiozenders in Nederland en België. De Winterse 50. Nummer 41. isn't Christmas you can plan on me. Please have snow and mistletoe and presents by the tree. Christmas Eve will find me where the love light gleams. I. Ah. Christmas Christmas. You can plan on me. Please have snow and mistletoe and presents by the tree.